Steeds meer vrouwen krijgen een koninklijke onderscheiding. Onder de bekende Nederlanders die zijn onderscheiden zijn Albert Verlinde, Giel Montagne, Miri Michon en Sylvia Toot. Ze zijn allemaal benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Maartje van Wegen mag zich vanaf vandaag officier in de orde van Oranje Nassau noemen. Acht wetenschappers hebben de hoogste koninklijke onderscheiding voor burgers gekregen, de orde van de Nederlandse leeuw. Onder hen zijn de apenonderzoeker Frans de Waal en de Nijmeegse hoogleraar Hoitsma die zich heeft ingespannen voor orgaandonatie. De Nederlandse wielergrootheden Jan Jansen en Joop Zoetemelk krijgen ook een lintje. Dat gebeurt morgen in Parijs. Minister Ballin betreurt dat mensenhandelaar Murat O. vorige week tijdelijk is vrijgelaten uit de gevangenis. Het gerechtshof in Amsterdam gaf hem drie maanden verlof om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn. Enige voorwaarde is dat hij uit de buurt blijft van zijn slachtoffers. Murat O. werd jaar, vorig jaar tot vier jaar zelf veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie. Het Openbaar Ministerie heeft zich tegen het besluit van het Hof verzet. Vorig jaar zei Heers al dat tijdelijk verlof van gevangenen in verband met familiekwesties voortaan moet worden overgelaten aan de directeur van de gevangenis in plaats van aan de rechter. Van de jongeren met een bijbaan vraagt maar 28% te veel betaalde belasting terug. Jongeren weten maar weinig over de rechten en plichten die bijbaantjes met zich meebrengen. Dat concludeert CNV Jongeren in een onderzoek onder 2200 jongeren. Omdat jongeren niet goed op de hoogte zijn van de regels... betalen ze niet alleen te veel belasting, maar werken ze ook vaak te lang... en worden ze vaak niet doorbetaald als ze ziek zijn. Het weer, veel sluierbewolking en vanavond enkele buien. De maxima lopen uiteen van 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Koninginnedag begint bewolkt, in de middag opklaringen met zon en 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.